van 11 uur. Jan van der Putten met het NOS. Die vannacht gewond geraakt bij het blussen van een brand in het bedrijvencomplex. Twee van hen liepen beenletsel op toen in het brandende pand een zware explosie was. En de voorgevel werd weggeblazen. De hulpverleners zijn naar een ziekenhuis gebracht. De explosie was rond kwart over één vannacht. De politie van Schiedam denkt dat het een rookgasexplosie was. In Neukirchen in het midden van Duitsland zijn drie kinderen uit één gezin verdronken in een meertje. Het zijn een meisje van acht en twee jongens van vijf en negen. Gisteravond werd eerst het jongste kind uit het water gehaald. Hij overleed in het ziekenhuis en later werden de lichamen van de andere twee geborgen. De Duitse politie denkt aan een ongeval. De brexit-campagnes in Groot-Brittannië gaan vandaag verder. Ze lagen drie dagen stil na de moord op Labour-parlementslid Joe Cox. Voeren tegenstanders lasten uit respect voor haar een pauze in. Vanavond beantwoordt premier Cameron vragen van burgers in een programma van de BBC. Ook minister Gove van Justitie, die campagne voert voor uittreding, gaat weer op pad. Het referendum is donderdag. Analisten verwachten wel dat de partijen na de moord op Cox hun toon zullen matigen. Noodweer heeft op Midden-Java aan zeker 24 mensen het leven gekost. Tientallen mensen zijn vermist. Duizenden huizen zijn verwoest. Door zware regenval ontstonden overstromingen en aardverschuivingen. Mensen zijn op het dak gevlucht en wachten tot ze door politie, leger of vrijwilligers worden geëvacueerd. Noodsituaties zo slecht weer komen vaker voor in Indonesië. Vorige maand kwamen door overstromingen 17 studenten om. De Nacht van de Vluchteling heeft tot nu toe ruim een miljoen euro opgeleverd. Dat is meer dan in voorgaande jaren. Aan de sponsorwandeltocht van 40 kilometer deden vannacht zo'n 3000 mensen mee. Dan het weer nog. Eerst bewolking. In de loop van de middag volop zon en het wordt 17 tot 19 graden. Morgen van het westen uit veel regen en een graad of 17. In de loop van de week wordt het ongeveer 25 graden.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 Mijn naam is Alko Beuving en we gaan lekker door met het draaien van de mooie jazzmuziek. Oud en nieuw door elkaar. En dit was natuurlijk uh, Marion McPartland. Eh, Love is... Eens even kijken. Love is here to stay natuurlijk. Mooi nummer, mooi begin van het tweede uur. En daar, mm, zoiets ouds doen we nog iets ouds voor de verandering. Fats Waller, Ain't Misbehaving. 1942. certain the one I love. I'm through with flirting, it's you that I'm thinking of. Hey, misbehaving, saving my love for you. Dus de uitvoeringen van dit nummer zijn. Ain't Misbehaving. Zelf vind ik een mooi van Robson en Jerome. Die Engelse heren die dat eh, met z'n tweetjes ooit gezongen hebben ook. Tijd weer voor iets nieuws. Reset Michel. Antidote. Don't you open up my heart though. Don't you let out that antidote. and money's all I know. Gimme, gimme, take my soul. Oh, don't you go through the front door. Creeping where I let you go. I won't open up my heart though. Don't you let out that antidote. Oh, oh. Party every single day. Try to fade my heart away check on my ego. Everybody watch me go broke. Need me like me, lay me down. Drown all of my sorrow out. Don't you let all my poison out. My nigga, that's a no no. Cause I just want the cocoa. he just want the low low. Yeah. You can't see my heart though. Get the feds, lock it up, yo. Don't you open up my heart though. Don't you let out that antidote. Sex and money's all I know. Give me, give me, take my soul. Don't you go through the front door. Just creeping where I let you go. You can not see my Poison, you can't see my poison, you can't see my poison, don't unlock my poison. Ooh, please don't get attached, it's just a night show. I won't be here long, it's just a night show. Please don't fall in love, L's on niggas, these L's on niggas don't mean it. I'm just heartless with it, I'm poisonous. Just like these niggas don't want me. I'm here for sure, so don't need me. Cause I'm quick to go, believe me. I'm poisonous, don't eat me. I don't know. I don't, I don't mean to let you down. I just, I just came for the party. I, I, I just came for the party. I, I just came for the party. I just came for the party. Música de mooie klanken zijn van Valery Ponomarev. Eh, een, Russische trompetist. Uh, Ponomarev eh, ja, woont tegenwoordig in Amerika. ja, al sinds 1973. Maar toen hij nog in Rusland woonde... was eigenlijk de, de eerste jazzmuziek die hij op de radio hoorde... was van Art Blakey's Jazz Messengers. Met natuurlijk trompetist Lee Morgan... Eh, Bobby Thompson. Eh, eh, en dat nummer wat hij toen hoorde was Monin. En dat nummer speelt hij ook met zijn big band. Op zijn eerste cd, die heette Our Father Who Art, Blakey. Valerie Ponomarev. moet ik hem heel langzaam terugdraaien, want het is een vrij lang nummer. En dat eh, nummertje van 10 minuten, dat gaat niet worden in dit programma natuurlijk. Eh, dat, dat kan niet, helaas. Eh, dan ben ik toch weer bij een nieuwe artieste... waar ik tegenaan liep van de week. Nou, figuurlijk gesproken natuurlijk. En die heet een zangeres Maliba. Een, een, ik denk Frans. die heeft een cd gemaakt, Halfway There. Een cd 2015. Ja, het doet me ook een beetje denken aan die Cécile Saint-Laurent of zo heet die, dacht ik. Ook een hele bekende. Maar deze gaat het ook maken. If I Were a Bell. Ask me how do I feel? Ask me now that we're cozy and clinging. Well, sir, all I can say is if I were a bell, I'd be ringing. From the moment we kissed tonight, that's the way I just gotta Hey, Boy, if I were a lamp, I'd light. Or if I were a band, feel little me with my quiet upbringing. Well, sir, all I can say is if I were a gate, I'd be swinging. And if I were a watch, I'd start popping my spring. And if I were a bell, I'd go ding dong, ding dong, ding. Ask me how do I feel from this chemistry lesson I'm learning. Well, sir, all I can say is if I were a bridge, I'd be burning. Yes, I knew my morale would crack from the wonderful way that you look. Boy, if I were a duck, I'd quack. Or if I were a goose, I'd be cooked. Ask me how do I feel now that we're fondly caressing. Well, if I were a salad, I know I'd be splashing my dressing. And if I were a season, I'd surely be spring. And if I were a bell, I'd go ding dong, ding dong, ding ik heb het inmiddels even bekeken. Ze komt helemaal niet uit Frankrijk. Het is gewoon Amerikaans gewoon. En ze heet Malia. En het komt uit Philadelphia. Het is ook een hele slimme meid. Want ze heeft dus een eh, universitaire opleiding in Yale gevolgd. Met een graad in geschiedenis. En Temple is ook een universiteit met een eh, rechtsgraad gehad. Eh, een studierechten. Dus de brains heeft ze, maar ze heeft de stem ook. Dus deze mevrouw gaan we zeker meer van horen. Wat ook een aardige cd is, die onlangs uitgebracht is... is een cd van Sonny Rollins en het trio, zijn trio en het Horace Silver Quintet. En dat is een, eh, een cd, dit eh, hebben ze opgenomen in 1959 in Zurich. Toen stonden beide muziekclubjes in de studio en hebben ze een paar opnames gemaakt. En daarvan ga ik er één draaien van het Horace Silver eh, Quintet. E Silver Quintet eh, eh, live in Zurich 1959. Eh, aardig. tijd om even stil te staan bij het Noordzee Jazz Festival. en ik ga er niet zoveel over van draaien hoor. Er is zo'n ontzettend lange lijst van de hele bekende spelers die er allemaal optreden. Maar ik beperk me tot twee. Maartje Meijer en Melanie de Basio. En Maartje Meijer is eh, ja, wel bekend in Nederland, zo langsbrand. Uh, eh, twee cd's gemaakt. En eh, de cd waarmee ze denk ik ook in het Noordzee staat, dat is Inner Circle. Met, dat is een aardig bandje, die band van haar trouwens. Maarten Hogerhuis, altsax. Joris Roelofs, basklarinet. Tobias Nijboer op bas. En Johan Terol Amigo op drums. En haar partner, echtgenoot Jesse van Ruller speelt ook nog mee. Dus dat gaat wat beloven. En van die cd... Inner Circle draait het nummer Floating. preciso. mij zat er een beetje ruis in. Ik weet niet waar het vandaan kwam. Eh, Maartje Meijer. En eh, ik was helaas op vakantie in de maand mei. Eh, lekker op Corsica geweest, Sardinië, nou, noem het dan maar op. Maar ik zag in het programma van Meerjes, uh, Haarlemmermeer... dat daar ook optrad een beentje New Amsterdam Voices. En daar heeft ze ook een, een relatie mee, om het maar zo te zeggen. Ze arrangeert voor. Volgens mij speelde ze ooit nog piano erbij. Ik weet niet of ze dat nu nog doet. Maar dat is wel een grappig nummer. Short People. Ik zal er wat van laten horen. Randy Newman, Short People. Maar deze ook aardig, van Michael Jackson. Nieuwe Amsterdam Voices. My baby's always dancing. It wouldn't be a bad. I don't get no love and that's no lie. We spent the night at Frisco at every kind of disco. From that night I kissed our love goodbye. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. Blame it on the boogie. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good Ja, tot zover de New Amsterdam Voices met Blame It on the Boogie. Ben je geïnteresseerd, kan je de filmpjes nakijken op YouTube. New Amsterdam Voices, ze staan er allemaal op. Leuke nummers, ook een aardig filmpje. Eh, ja, we gaan weer eh, met uh, jazz verder. En ik had gezegd, ik had twee eruit gezocht. Melanie de Bascio, een Belgische. En daar ga ik iets van draaien. Melanie de Bascio. Hier is hij. I Feel You. Nou, ik had gezegd Melanie de Bassio. Ik ben nog niet ervoor. Ik ben na, drie weken vakantie moet ik het weer echt eh, onder controle zien te krijgen. Het is eh, een beetje experimenteren vandaag weer. I Feel You, Melanie de Bassio. For them, I feel a deep echo in me, a strong appeal for that mystery, I and no. Cause I feel I won't say why we meet. It sounds too loud. I know you know. Fear is knocking on our door, and love is calling us for sure. The wind is blowing much too hard, and for love, there's no reward. I feel you. A deep echo in me, a strong appeal for that mystery. I know. kort nummer. I Feel You. Eh, van Melanie de Bascio. Italiaanse vader, een Belgische moeder. En, ja, een fascinerende stem. Treedt ook op Noordzee Jazz Festival. Ben je in de gelegenheid, ga dan absoluut naar haar luisteren. Want het is absoluut de moeite waard. Akoestisch concert. Eh, we komen weer bij grote mannen uit de jazz. En dan heb ik het over eh, Stan Getz en de Oscar Peterson trio. I was doing alright. Oh. seeing pictures in sunsets, building castles in the sand. And suddenly the summer vanished with the fall, gone with the time where our castles, leaving nothing at all. Summer love is sweet, but now I know as autumn. believe grappig nummertje van eh, Stacey Sullivan, Amerikaanse zangeres. Castles in the Center. Laten hopen dat we dat in Zandvoort heel veel gaan zien de komende zomer. Kastelen bouwen op het strand, dat het weer zodanig. Trouwens, de zon schijnt hier. Een blauwe lucht zie ik ook. Dus wie weet gaat het toch nog goed komen vandaag. Uh, de cd van haar is Stranger in, in a Dream. En dat is een nieuwe cd, 2016. Stacey Sullivan. Dan kom ik bij de Ed Palermo Band. Een band die natuurlijk bekend is omdat ze altijd werk van eh, Frank Zappa speelde. Maar dit is een nummertje van, ik dacht Neil Young... Moon Harvest Moon. De Ed Palermo Band. Let's go. Palermo Big Band. Dat is een, eh, die heeft een cd gemaakt, One Child Left Behind... 2016, nieuwe cd. En eigenlijk alle nummers die erop staan zijn juweeltjes. Ik kan ze allemaal van harte aanbevelen. Eh, het is veel werk van uh, Zeppa, maar ook van Young. En ja, echt een prachtige cd voor een big band. Klasse. Ehm, dan gaan we naar een, een Charles McPherson Quartet. Love Letters. <laughs> Mm-hmm. <laughs> Miles McPherson is een eh, Amerikaanse jazz-alt-saxofonist. Eigenlijk heel bekend geworden in zijn eh, periode van 1960 tot 72 met eh, Charles Mingus. ja, als filmliefhebber weet ik ook nog toevallig dat hij de film Bird... daar eigenlijk geholpen heeft met stukken van Charlie Parker te spelen. Charles McPherson, mooie cd's gemaakt. onder andere met de pianist Steve Koen. prachtige cd's. Dan kom ik weer bij iets uit onze eigen buurt komt. Nou, buurt, België. Lady Lin, een nieuwe cd van eh, ja, singer-songwriter Lien de Greef. Daar staat een heel mooi nummertje op, dat heet eh, Secret. En dat wordt, daar wordt ze begeleid door bassist uh, Philippe de, van den Bril. Ik laat het even horen, want het is gewoon heel erg mooi. Fijn. Klein en fijn. Secret. let me say, Through the wind and the trees Bend Let them bend, let them strengthen your knees. Walk with your legs, with a song in your head. Keep it a secret when you waanzinnig mooi. Ja, je hebt geluisterd naar de eh, CFM Jazz. Mijn naam is Auke Beuving. Ik zie toevallig hier nog een poster hangen in de studio. Jazz en meer bij Talassa Vers aan zee staat er nog achter. Dat zal wel mooi zijn. Zondag 26 juni tussen 4 en 7 uur s avonds is daar aanwezig Kloes van Mechelen in Fights. En dan vraagt hij Ellen Volkerszang Hanneke Jansen zang, Nick van den Berg piano... Kortom, het wordt daar een hele eh, mooie avond. Kloes van Mechelen. Helaas heb ik mijn cd. Ik heb één cd'tje van Kloes. Die heel vet saxofoon kan spelen.